Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een groeiend aantal Britten heeft sinds het Brexit-referendum in 2016... een tweede Europese nationaliteit genomen. Dat schrijft de BBC. Vorig jaar kregen bijna 13.000 Britten een paspoort van een ander EU-land. In 2015 waren dat er nog 2.000. Vooral Duitsland, België en Frankrijk zijn in trek. Met een tweede paspoort van een EU-land kunnen Britten na de brexit... vrij blijven wonen, werken en reizen binnen de Europese Unie. De Duitse pers meldt dat 14 EU-landen aan bondskanselier Merkel hebben beloofd dat ze snel migranten zullen terugnemen. Het gaat om asielzoekers die in andere landen zijn aangekomen voor ze naar Duitsland gingen. Duitse media baseren zich op een brief van Merkel aan de fractieleiders van regeringspartijen CDU en CSU. Overigens hebben Tsjechië en Hongarije meteen ontkend dat ze mensen willen terugnemen. De Duitse publieke omroep ZDF doet aangifte tegen twee mensen... die zich op sociale media volgens de omroep buitengewoon denigrerend hebben uitgedrukt... over voetbalcommentator Claudia Neumann. Ze is de eerste vrouw die voor de zender commentaar geeft op wedstrijden op een WK voetbal. Eerder deed ze ook al het EK in Frankrijk. Wat de beledigende reacties precies waren, zegt het ZDF niet. De politie heeft in het dorp Haarzuilens in Utrecht drie kleine kinderen uit een afgesloten auto gehaald die in de zon stond. De kinderen van 1, 3 en 5 jaar waren in de hitte achtergelaten door hun ouders die over een rommelmarkt liepen. Omstanders belden de politie die naar eigen zeggen een stevig gesprek heeft gevoerd met de ouders. Op het WK voetbal heeft Frankrijk de kwartfinale gehaald. Het was met 4-3 te sterk voor Argentinië dat nu met sterspeler Messi naar huis kan. De Fransen moeten in de kwartfinale tegen Portugal of Uruguay... die vanavond tegen elkaar spelen. Het weer, het is zomers. Vanavond maart nog lang warm.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 Get it? Text a message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone and muscle steady taking shots, never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. And I like to give a shout out to my niggas with the game plan. And shout outs to my niggas with escape plans. Uh, 20 bands, rain dance. We can the rain checker, we can make plans. Pockets loaded, rocket loaded, can't let's rock and roll this. Time to go, lock, stock, and two smoking barrels locked and loaded. Diamonds glowing, chop climbing on them. You think I'm jumping out the window, how I got them open. Line around the corner, line them up the block and over. Sometimes I even stop the smoking when it's time to focus. My shade, Dior, my pants, below. Create, explore, expand, concord. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. Yeah, I sold the pack, the loose, the hard. Yeah. I listen to X, I beat the bars, yeah. snakes, the rats trap. regent. Dan regent het ook echt. Praise the Lord. The Shine, Ace, Rocky. En jongens, weten jullie wat voor tijd het is? Het is 7 over 7 en dat betekent dat het maar tijd is voor één ding. En dat is het volgende. De zaterdagavond zinder. Be De de Euro Breakdown. Heerlijk jongens, heerlijk. Ik ben 2,5 week met vakantie geweest. Ik ben weer terug. We mogen weer. We gaan weer een heleboel doen. Quinten is even wat later. Die zal straks binnenkomen. Maar eerst, eh, ja jongens, wat gaan we eigenlijk allemaal weer doen? We gaan natuurlijk de Euro Breakdown gaan we doornemen. Dat staat natuurlijk eh, boven, eh, boven paal staat het. En we gaan natuurlijk ook naar de tips van de muziek gaan we luisteren. We gaan de nieuwste nieuwtjes jullie er weer bij pakken. We gaan ook eens even kijken wie we allemaal nog meer in de studio hebben. Want ik weet dat Quinten er is. Maar komt er nog een derde persoon? Kunnen we Je Moet Het Maar Weten weer spelen? Gaat Quinten weer zijn titel verdedigen? Nou, we gaan het allemaal meemaken. Maar joh, dat komt allemaal straks wel. Ik denk dat het tijd wordt omdat, ja, we zitten nu toch een beetje met die tropische temperaturen. Het is bloedheet. Ik weet niet hoe het bij jullie is geweest vandaag. Maar het was niet te doen. Ik vind dat het tijd voor een zomerstintje. En dat gaan we Nicky Jam. Aquel día te vi y tu energía sentí. Desde solo te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí. Y no te voy a negar Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar como es. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, ba, ba, ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. strand. Shaken met die billen. Mm. Heerlijk. Och. Heerlijk. Nick Jam en X met J Balvin. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hey, ik ben eh, natuurlijk eh, in Italië geweest eh, een, aantal, een aantal weken. En ja, ik kan je wel vertellen, mijn Italiaans is er niet op vooruit gegaan. Ik kan je wel vertellen, echt, ben je nog nooit eerder naar Italië geweest? Ga dat zeker doen. En Ga dan niet alleen naar de bekende plaatsjes zoals een, Florence, een Rome. Overigens, Rome ben ik geweest. Is natuurlijk eh, bewonderenswaardigend. Eh, alleen het Colosseum al is het zeker waard om daar een keer naartoe te gaan. Maar ga ook naar de onbekende plaatsen. toe. Dus eh, ik ben in plaatsjes geweest zoals Perugia, Orvieto... Ehm, eh, Arezzo. Dat zijn allemaal plaatjes ja, waar mensen misschien niet altijd gelijk aan denken als je aan Italië denkt. Maar dat zijn wel plaatsen waar je echt een keer naartoe moet zijn geweest. En waarom ik dat zeg is, eh, eh, een kort voorbeeld. Wij gingen toen naar Olivetto gingen we toe en ik wist in eerste instantie niet eh, hoe dat er natuurlijk uitzag. Ik had geen foto's bekeken, helemaal niks, geen voorbereiding, echt nada. En uiteindelijk gebeurde er dus het volgende. Ik zit dus met mijn vriendin in de auto. En we rijden op een gegeven moment... we zien op gegeven, ik zie op een gegeven moment vanuit de verte zie ik een, een hoge berg aankomen... waar dus een, een oud fort op staat. Dus een fort eh, ja, zoals we dat vroeger hadden. En daar zit dus een heel dorp zit gebouwd. En ik zeg dus tegen meneer, dat ziet er wel heel gaaf uit, weet je. Dat, daar zou ik eigenlijk ook nog wel naartoe willen. Maar ja, Olivetto is volgens mij helemaal rechtdoor, toch? En toen zegt ze, nou, ik ga eens even kijken. En ze, past op een gegeven moment de, de, eh, de navigatie even aan. Ze kijkt even en zegt, nee, we gaan naar Olivetto toe. En dat is het. En serieus, echt waar, het is echt prachtig. Als je een beetje van de geschiedenis houdt, een beetje van de cultuur, helemaal top. Hey, nu we het toch over eh, een eh, stukje Italiaans iets hebben. Ik ben natuurlijk overal in, de, nou overal, veel plaatsen in Italië ben ik geweest. Maar Florence en The Machine, die komen dus naar Ahoy. Florence en The Machine eh, die zullen dus op 25 maart 2019 een concert geven in het Rotterdamse Ahoy. de Britse band die in 2015 voor het laatste concert gaf in ons land, brengt dus vrijdag het nieuwe album High as Hope uit. En die hebben daar dus ook mee de naamgever van de nieuwe Europese tour aangegeven. En van dat album is Big God inmiddels verschenen. Eh, dat is dus de nieuwe single van, eh, van eh, Florence Plus the Machine. En het album High is Hope werd dus door Florence Welch zelf geproduceerd met Emily Haney. En zelf bestempelt ze dus het album als een van de zuivere expressie van, van wie zij is als eerpersoon en artiest. Ehm, de voorverkoop voor het concert van Florence Plus the Machine start dus op woensdag 4 juli om 10 uur s ochtends. En dat gaat beginnen dus via Ticketmaster. Dus uh, mocht je uh, die dag niks te doen hebben, ga klaar liggen. Ga die kaart halen, want dit is zeker iets waar je bij wil zijn. Dus uh, zeker het, zeker het, het luisteren en bekijken waard. Hey, in de tussentijd met de snikheid weer gaan wij gewoon weer even lekker door. We gaan weer even een plaatje draaien. Dan komen we straks bij jullie terug. Om half acht gaan we natuurlijk de nummer 40 tot en met 30 doornemen van de Euro Breakdown. Dan gaan we kijken wie waar is gebleven in de lijst. En ja we kunnen dan maar beter aftrappen met Like I Do. David Guetta. she the one? The one you've been dreaming of? Is she the one? I'm tired of staying up all night. I moved your body. Cause I wanna know, yeah, I wanna know. Does she make you feel wanted? Is she all you want? negen de grootste hits van Europa. De Euro Breakdown. Ja, natuurlijk is het tijd voor de Euro Breakdown. Want ik heb hier bij mij de man die gezocht wordt in verschillende staten en landen. Als vrouwen horen dat hij is, is flikkert hun panty naar beneden van gladheid. Het is de enige, echte Mr. Q Quintanamo B. Quinten. Hallo, hallo. <laughs> Jezus, wat is dat lang geleden? Dat is zeker lang geleden. Tweeënhalve week om precies te het zijn. Het voelde als drie maanden. Ja, zo voelde het eh, voor mij ook. Na drie weken eigenlijk, want eh, ja. Ja, eigenlijk wel. Drie weken, ja. Hoe was het? Heb je dat al verteld? Ja, ik heb oh. het al verteld. Ik heb, oh. eh, nou, niet uitbundig, maar... Oh, nou, daar komen we zeker nog op terug. Zeker, zeker. Zekers. Dus ja, nee, het was lekker. Hoe is je weekend tot nu toe? Heerlijk. Ik, ja, ja vandaag... Uh, gedaan? Hey, nee, nee, nee, ik ben wel actief geweest. Eh, nog even wat, eh, wat, dingetjes even verhuisd, en sjouwd. En eh, morgen nog even wat dingetjes uit de babykamer halen. Dus een beetje de babykamer klaarmaken. En wat ja, een beetje, beetje sport. Nee, nee, nee oh, maar gewoon de, baby, de, babykamer is nu mijn oude rommelkamer. Dus daar, daar stond eigenlijk van alles nog wat. stonden je games machines daar ook? mijn games machines. Ah, oh, nee. Nou, dan, dan kan er geen nieuwe baby komen. Geen plek. Nou ja, ik, ik doe het nu in het washok. Dus uh, <laughs> washok was 3 bij 3 dus wauw. Wow. Ik, heb, ik heb gewoon ruimte. Nee, echt niet. <laughs> Over een jaar past dat niet meer, hè? Dan ben je te breed voor. Ah, kast toe, kast toe. Past niet meer tot het heur, vriend. Ja. Dan kom, dan, kom ik echt wel echt binnen op. Ik ben van Ikea, heeft u een kast besteld? <laughs> Dus oh, dus nou denk ik al de vierde keer dat je deze grap maakt op dit programma. Heel slecht. Heel slecht. heel slecht. Heel slecht. Hoort eigenlijk wel tot slechte bij de, bij de, de slechte aller tijden. Hey, ik heb, eh, eh, jij had een, een, aantal weken terug had jij wat tips eh, oh. die, jij uh, doorgezet. en ik kan jou vertellen dat een aantal van jouw tips dus ook in de lijst terecht zijn gekomen. Ik denk een stuk of drie. Zeg maar, ik weet het niet meer. Nou ja, Gambino. Oh, ja, dit is America. This die, die, is, die is in de lijst. Uh, Deze Forever hebben we gehad de week ehm, daarvoor of daarna? Wie zit, er, zit die erin? Eh, weet ik niet, maar we hebben wel ASAP en eh, Praise the Lord hebben we er oh, ook ja, in staan. The Shine. En, ehm, en natuurlijk Nice for What. Nice for What, ja. die staat er ook nog steeds oh, in. Oh, wat ben ik goed, hè. En eh, eens even kijken. Ja, we hebben echt heel veel. En, zeg, we hebben ook de nieuwe van Chesto hebben we er ook in staan. Dus we zijn gevuld. Ik heb de lijst deze week afgemaakt. En ik, ja, ik was zeer blij verrast, Gelukkig. Ik was zeer blij verrast. We gaan het meemaken. Maar hoe was jouw weekend? Want ik heb eindelijk iemand om tegen te praten. Nou, ik zal je <laughs> vertellen. Helemaal ruk. Ik heb de afgelopen twee weken... Ik denk... Nou, de eerste week was het 50 uur. En deze week heb ik bijna 70 uur gewerkt. Mm nou, dus mijn volle fulltime stage en dan nog werk bij de Febo. Je weet zelf, Febo represent. Forever. Ja, eh, Vrienden dat eten dus. bij ons. Niet echt tijd gehad om iets te doen. Oké. Eh, veel gesport nog steeds. Kijk. Je weet, papau! Ah. Ik had vanochtend, eh, had ik, eh, in ieder geval, ik had, vanmiddag heb ik gesport en ik stond echt gewoon... Je gaf net een hand en ik op een gegeven moment, ik had vandaag voor mijn onderarm gedaan. Ik stond echt... <laughs> oh nee, kwijt. Nee, voor de rest eh, heel rustig. werk veel, super druk in het dorp. Vanavond feestje. Ja, ik weet het. Ik heb het, ik heb het gehoord. Ik heb de auto bij me. Ik ga kijken waar ik die neer ga knallen. En dan, oh, ik moet wel iets anders mee doen. Ook. <laughs> Cross gewoon door die Haltstraat heen. <laughs> Huppakee. Vol, volle bak met de subwoofer. Heerlijk, heerlijk. Ja, we hebben een boel te doen. We gaan straks om half acht gaan we natuurlijk, eh, eh, hoe heet het, eh, dan gaan we kijken waar we, we, zijn gebleven in de lijst. Dus eh, dat, dat, dat en straks natuurlijk nog veel meer. En ehm, ja, ik, ik eh, ja, zit eigenlijk te twijfelen. Ik weet dat we hem wel... Hij heeft, hij heeft lang op nummer 1 gestaan. En hij is, hij is wel grijs gedraaid eigenlijk ook. Maar ik vind het wel fijn om hem weer even eh, te kunnen gaan draaien eigenlijk. En dan heb ik het over, over een hogere bedoeling. Een hogere ah, bestemming. Oh, nee, ja, toch wel. Ik heb hem de hele vakantie eigenlijk niet kunnen horen. Want ja, ruk ah. de slechte wifi op de camping. <laughs> En de verbinding op een camping in Italië, in noorden van Italië, is nou Vandaar dat je ook gewoon op al mijn Mike, ik mis je berichtjes gewoon niet op gereageerd. Nee, dat, dat klopt ja. Ik eh, ben nu bezig met een eh, enorm, eh, ja, enorme kanonade aan bedankjes eigenlijk aan het verzorgen. <laughs> Dank je. Dus ja, waarschijnlijk voor ieder berichtje dat je hebt gestuurd één roos. Dus ik denk dat je twee rozen krijgt. <laughs> Ik denk dat ik veertig berichtjes heb gestuurd. Oh. Mike, ik mis je. Jeetje, dat wordt god. Dat wordt nog duur ook. Ja, joh. wordt een duur grapje vriend. Nee. Nou, we maken er wat moois van. God's Plan, Drake. We komen zo weer bij terug. Half acht, nummer 40 tot nummer 30. De Euro Breakdown. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Like, no. I finesse down Western Road. Like, next. Might go down to God. Yeah, wait. I go hard on Southside G. Yeah, wait. I make sure that no Northside eat. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Yeah. Hey, hey. She say, Do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me. Turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan. God's plan. I can't do this on my own. Hey, no. Someone watching this shit close. Yup, yeah, close. i have been me since Scarlet Road. Hey, road. Hey. Might go down as G-O-D. Yup, wait. I go hard on Southside G. Hey, wait. I make sure that Northside E. Yeah. And still bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. yeah. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me, yeah. blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I and anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me grootste continent van onze aardkloot.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 Rams met Barking staat op 40, die vecht dus voor survival deze week. Stond vorige week op plek 38. Post Malone, Ty Dolla Sign en staat op 39 eh, met Psycho. En ASAP, Rocky, Skepta, Praise the Lord. En staat op de 38 en Nicky Jam, J Balvin op plek 37. Op plek 36 hebben Justin Timberlake, eh, Chris Stapleton met Say Something. En op plek 35 David Guetta, Martin Garrix, Brooks met Like I Do. Op plek 34 hebben we NOTD featuring Bia Miller met I Wanna Know. Shawn Mendes, Youth met Khalid op plek 33. Drake, God's Plan op 32. En Shawn Mendes, speciaal S.O.J. Patrick, in my blood. Op plek 31. En op plek 30 hebben we dan ook de enige echte eh, Chris, eh, Chris Brown staan met Freaky Friday. Staat nu op dit moment nog steeds op plek 30. Waar zal die volgende week staan, dat weten we niet. Maar we gaan er nu eerst lekker naar luisteren. Het wordt tijd voor de Freaky Friday. I woke up Chris Breezy. Oh my God, I'm the man. I'm so fly and I can dance. There's tattoos on my neck. his FaceTime Kanye. I told him I'm his biggest fan, yeah. yeah. Got all these hoes in my DM. Yeah, I do. Hold up. Holy shit, I got a kid. Oh, oh I can sing so well. Wonder if I can see the N word. Wait, can I really see the N word? What up, my nigga? What up, my nigga? Big ups, my nigga. We are my nigga. You pussy ass nigga. Man, fuck y'all niggas. Cause I'm that nigga, nigga, nigga, nigga. I'm that nigga woke up in Chris Brown's body. So how this shit turned into Freaky Friday? But we got no choice but to turn this bitch sideways. I can't believe that it's Freaky Friday. It's Freaky Friday. I'm in Chris Brown's body. I drive his Ferrari and I'm like skin I woke up and I'm Lil Dicky. Lil Dicky? This shit is real weak. How's Dick staying perched up on his balls like that? Walking down the street and ain't nobody know my name. Whoa. Ain't no paparazzi flashing pictures, this is great. Whoa. Ain't nobody judging cause I'm black or my controversial past. I'ma go and see a movie and relax. Hey, I'm a blood, but I can finally wear blue. Cool. Why's his mama calling all the time? Leave me the fuck alone, bitch. Wait, if I'm in Diggy Body, Breezy is who? Hold my daughters in school. Fuck, if I was Chris Brown, where would I be? What would I do? I woke up in Chris Brown's body this shit turn into Freaky Friday. But we got no choice but to turn this bitch sideways. I can't believe that it's Freaky Friday. It's Freaky Friday. I'm in Chris Brown's body. I look my soft dick with the light. It's my dream dick. If I was little Diggy in my body, where would I be? I'm trying to find myself like an introspective monk. I'm balling on the court, oh my god, I can dunk. Snap a flick of my junk. My dick is trending on Twitter, fuck. Now I'm at the club, I talk my way to getting in. I look up in the VIP, my goodness, there I am. I signal to him, let me in, but he won't let me in. I don't know who that is. Wait, who the fuck you think he is? Took a glass bottle, shatter it on the bouncer's head. Welcome up to that motherfucker. Wait, think you through for a sec. If you hurt me, then you only it yourself myself. But wait, I love myself. That was the key, now it's such a back. I woke up in Chris Brown's body. So how this shit turned into free. Chris Brown was. What the fuck again? I'm DJ Khaled. Why am I yelling? I'm Candle Jenner. I got a vagina. I'm gonna explore that right now. Holy shit, I got a vagina. Ja, je zal maar niks toe te voegen hebben aan het nummer. En dat dan moeten gaan zeggen. Je zou maar een vagina hebben, zoals ze het hier mooi zeggen. Ja, nou, holy shit, I got a vagina. <laughs> nou ja, dat ja. blijkt maar weer. Ja. Ja. Ja, nou ja, Kendall Jenner, je zal maar moeten toevoegen aan het nummer... en je zal eigenlijk maar weinig toe te voegen hebben. Zou je ook meteen autotune mee toe moeten voegen. Ja, dat is zeker waar zeker waar. Hey, ondanks eh, dat wij eh, natuurlijk eh, helemaal happy peppy zijn, hebben wij op vakantie... ja, ik, heb, op vakantie had ik wel wat, wat, wat naast vernomen. Ik, ik opende de groepsapp van de Euro Breakdown. Ja, wij hebben een groepsapp. <laughs> en, <laughs> wij zijn ook modern. wij zijn ook modern. Wij hebben gaan met de tijd mee. En ja, stop mijn verbazing. We hebben toch wel wat grapjes gemaakt eigenlijk over zijn artiestennaam. Triple X Temptation. Nee. maar dat, dat, dat, daar hebben we grapjes over gemaakt. Maar dan schrik je toch, want dan hoor je dus dat XXX Tentation dus eh, overleden is. Eh, en, ja, en dan als je dan hoort hoe oud die jongen is geweest, geworden eigenlijk, 20, dan schrik je daar wel van. We gaan het er, we gaan het er even bij pakken. Eh, voor de mensen die het gemist hebben. Uh, eh, je hebt hem eh, nu voor... Uh, ik heb hem hier, voor, je, voor je Kijk aan. Ja, ehm, er is dus een ja, nieuwe schok in ieder de muziekwereld gegaan... met de, plotselinge dood van de rapper XXX Tentation. autoriteiten in Florida bevestigen dat Jay-Z Dwayne Onfoy in Miami is doodgeschoten. Over de toedracht van de schietpartij is nog veel onduidelijk... maar de kans bestaat dat het gaat om een overval. de rapper werd maandag door de hulpdiensten buiten bewustzijn aangetroffen in Broward County en eh, XXX Tentation eh, kwam veel in opspraak vanwege huiselijk geweld. En zijn muziek werd recent verwijderd uit afspeellijsten en aanbevelingen bij grote streamingsdiensten. Eh, eerder dit jaar stond de 20-jarige rapper in de tipparade met uh, Seth en zijn album stond eind maart op de eerste plaats van de Amerikaanse albumlijst. En wij hebben ook, ik ben even de plaat even kwijt die wij van hem gedraaid hebben hier toen. Eh, set hebben we gedraaid. Set hebben we inderdaad hebben we gedraaid. Set hebben we. Nou, is eigenlijk de hebben eerste plaat. Hebben veel gedraaid. Die stond in de top 40. We hebben... Nou. Uh, ja, Justin in Florence hebben we nooit gehad eigenlijk. Ja, ja ik, ik, vind het, ik vind het wel... kijk, ik, ik, was niet 100% fan van zijn muziek. Maar ik vind het dan toch wel jammer... dat iemand op, op zo'n ja, jonge leeftijd eigenlijk komt te overlijden. En dat, dat, dat, vind ik op zich wel... ja, ik, vind ik, jammer. ik vind, het ook schokkend. Want ik bedoel, ik ben ook 20. Ja, maar dat is, die raar, is ook 20. Dat is, heel, dat is heel raar. Heel vaag is dat. Ja, we hebben eh, natuurlijk vorig jaar hebben we hetzelfde gehad met de, met de rapper Lil Peep. Vorig jaar was dat, als ik het goed heb, ook een, ook een jonge rapper, 21 was hij. Was ook een eh, voorbeeld voor, veel mhm. mensen, zoals ik het heb begrepen. Ja. Ja, die is toen ook overleden aan een overdosis in zijn eh, tourbus. Ja, nou, daar gaan een boel artiesten. Avicii is ook gegaan. En er, er, is, er is een bepaalde, bepaalde, zijn een aantal jaren geweest. In 2015 zijn er volgens mij ook heel veel artiesten en acteurs zijn overleden. Eh, en dat, dat, kijk, dat zijn de mensen dan wel zwaar op leeftijd. Maar als je dan nu gaat kijken, dan gaan ook de, de jonge artiesten die gaan er eigenlijk aan. Dat is wel wel eh, dat ik denk van wauw, daar schrik je wel van. Eh. Ja. ja en, hij is natuurlijk gestorven op zijn twintigste. behoort hij dan ook tot, tot 27 Club? Of Club nee, 27, nee, nee. nee, dat, maar, zeg maar, wat, wat, wat me nu opvalt is dat er veel, veel, veel jongere bekende artiesten, veel up-and-coming artiesten... vooral van de Soundcloud-era van, van rap, een beetje... beetje komen te overlijden op wat voor manier dan ook. Maar vroeger hebben we dit ook gehad, in, zeg maar 1970 way back. Ja, dat is lang geleden. Dat is, eh, Hebben we ook eh, allemaal 27 jaar Brian Jones, Jimi Hendrix, uh, Janis Joplin en Jim Morrison gehad. Die allemaal bij elkaar in de buurt overleden. Ja, is het dan, als je nu gaat kijken, in de, in de, tijd van toen was ook roerig hoor. Toen had je ook natuurlijk gekke fans, rare mensen, domme, domme uitingen, weet ik het allemaal. Maar als je dan gaat kijken, en bij, eh, bij, de, bij de rapper nu X, uh, eh, XX Tentation hebben ze natuurlijk, eh, kwam ook het stukje eigenlijk voor dat hij, dat hij zich beter moest laten beveiligen. Is het niet dat de artiesten eigenlijk van vandaag eigenlijk, af en toe het gevaar niet inzien van hun carrière? Of, of misschien te licht nemen? Ik denk dat het meer te licht neemt. Ik denk dat het te licht genomen wordt. Ik, dat, dat, dat gevoel heb ik een beetje. Dat, dat, ja, nou, maar is als je, Als je zo populair bent. En je maar beter beschermd moeten worden tegen jezelf, denk ik. Ja, absoluut. Als jij over de hele wereld bekend bent. In, en in de top 40 waar dan ook staat. En jij gaat, loopt zomaar een motorzaak in. Dan ja, in je eentje. Of met een vriend was het. Dan ja, dan... Niet, het is niet dat je het om vraagt, maar... Het had beter gekund. Ja, het had inderdaad beter gekund. Maar ja, dat, je hebt ook, eh, ik denk het beste voorbeeld wel van, van, van hey, jonge sterren die eh, fout zijn gegaan. Of in ieder geval wel overleg. Je hebt op een gegeven moment die jongen die op een gegeven moment in eh, Home Alone heeft gespeeld. de eerste drie films. Mhm. die is ook helemaal van het padje afgegaan. Is nu wel weer helemaal hersteld, inderdaad. hersteld inderdaad. Maar ja, dat, dat is wel een voorbeeld, vind ik dan wel, van, van jonge sterren die eh, naast de, bedreigingen van buiten, maar ook eh, tegen zichzelf beschermd moeten worden. Maar beter moeten worden, begeleid eigenlijk, in het algemeen. Maar dat, dat, dat is mijn mening. Ik vind wel dat dat beter zou mogen. Dus eh, ja, dat is, dat is het heel even. Er is helaas dus weer een artiest heen gegaan. Ehm, en ja, we hadden hij nog in onze Hij staat er niet meer in. En daar schrok ik eigenlijk wel van. Want ik hoorde op een gegeven moment, ik hoorde het nieuws van jou. En dat was halverwege mijn vakantie volgens mij. En toen zag ik dus dat hij er niet meer in stond. Eh, dus toen, toen had ik al zoiets van, oké, ja, nou, ja. Dus, maar we gaan verder, want ik heb een, een vrij hoge binnenkomen. Ik heb sowieso een aantal hoge binnenkomers eigenlijk eh, voor, eh, voor deze week. Er zijn er twee die heel erg oh. ver naar voren zijn gekomen. die vanuit het niets ook nog eens zijn aangekomen. En dan kun je dus ja, denken eigenlijk aan de volgende plaat. En dat is dus, ja, dat is deze. Ik ben benieuwd of je hem herkent. Dit is Ariana Grande, Nicki Minaj, Bad op plek 27 binnengekomen. in the Euro Breakdown. Thousand dollar sheets, waiting for you on some thousand dollar sheets. I got caught at three on repeat. Back shots to the beat of the milli on yo. Got me acting like you got a milli on yo. You say I'm the goat, you're the billy on yo. I can make all your dreams come true. Wanna fall through, then you better come true. Come true. Don't make me wait. lingerie, lingerie. Waiting for you, strawberries, lingerie. You told me you on the way. Messed around, messed around, put it down on you. I'ma do everything I said I'm gon' do. Pretty little body, it look better on you. Might have to blow it like a feather on you. What a force, ooh yeah, you better come true. Look These niggas scared they doing 50 in the 55. I'm trying to clap them like somebody told them, give me five. I'ma be a half an hour, but I told him, give me five. I'm trying to dance on him, blow my advance on him. I like him better when he got some sweatpants on him. I like his hang time, he set his head right. I said go all the way down and then head right. I watch him fuck it up, look at him looking up. I said you need some thick skin, baby, suck it up. He go insane on it, I put my fame on it. Could've put Zane on it, but I put your name on it. Ja, dus op plek 27 eh, binnengekomen. Bad van Ariana Grande en Nicki Minaj. En ja, we hebben nog een, vrij hoge binnenkomer eh, hebben we in de tussentijd. En die is eh, weer twee plaatsen hoger binnengekomen eigenlijk eh, dan verwacht. En de hoogste die we tot nu toe hebben gehad, die is op plek 23 binnengekomen. Maar ja, als je vanuit niets op plek 27 binnenkomt, zoals Arne, Arne Grande dus nu heeft gedaan met Nicky Minaj, is vind ik een uh, af. Maar dan vind ik toch wel weer kenmerkend dat we van de man van wie we iets minder horen eigenlijk vind ik. Dat die dan toch wel weer weet te presteren om op plek 25 dan binnen te komen. Kaigo, Born to be Yours. Yes, Born to be Yours. En ja, Quinten, ik heb natuurlijk heel wat verrassingen eigenlijk eh, voor jou eh, oh, deze week. Ik zei al dat jij drie platen had eh, die in de lijst zijn komen En ook niet de minste. En ze staan ook best wel hoog genoteerd nog. Oké, ik ben benieuwd. Ja, en die plaat, een van die platen die gaan we straks gaan we draaien. Uh, Quinten die heeft natuurlijk een aantal tips doorgegeven in, de afgelopen weken. Maar ja, dat, ja hè? die tips van hem die, die, die blijven dus eindelijk hangen net zoals Quinten, uh, ja, in ieder geval Patrick eigenlijk eh, af en toe wel eens een beetje moeite heb eh, met het, het winnen van het spelletje. Je moet het maar weten. En ik moet zeggen, ja, ja, ja, de een is ergens beter in dan de ander. Laten we dat voorop stellen. Ja. Maar zal ik je vertellen waar ik goed in ben? Nou. Dan ze zeggen dat ik er goed in ben. Nou, ik vind zelf dat ik er goed in ben. Wie zegt dat? Ik. <laughs> We gaan beginnen jongens. De nummer 30, Lil Dicky, Chris Brown, Freaky Friday vind je op plek 30 en 29. Kelly en Normani, Love Lies. Op plek 28 hebben we Zane met Let En natuurlijk, wat ik net al zei, hoog binnengekomen deze week. Nicki Minaj, Ariana Grande met Bad op plek 27. Rita Ora, Cardi B, Bibi Rexa en Charlie. En met het nummer Girls op plek 26. En net hoorde je natuurlijk Kygo, Imagine Dragons, Born to Be Yours. Ook hoog binnengekomen, plek 25 deze week. Dus hou hem in de gaten. Jonas Blue featuring Jack and Jack met Rice. Gaan we zo naar luisteren. Staat op plek 24. En op plek 23 hebben Liam Payne en J Balvin Familiar. En Gorilla's George Benson gaan we straks in het tweede uur erbij pakken. Humility staat op plek 22. En op plek 21 hebben we Nick Jam en Will Smith en Era Estravi met Live It Up. Dat zijn allemaal platen die gaan we straks in het tweede uur luisteren. Want dat zijn dus de platen die voor mij dus redelijk nieuw zijn. Will Smith heeft gewoon weer een plaat. Ik had nooit gedacht... Ik had dat niet verwacht. Ik had, dus, ik had nooit verwacht dat ik ooit nog Will Smith zou gaan aankondigen. Want, ja, nou ja, aan de ene kant. Hè. Maar ja, dat dus. Ja, op de nummer 20 hebben we dus eh, Marshmallow en Emery met Friends staan. Zoals, we net, eh, zoals ik net al zei, gaan wij dus nu luisteren naar eh, nummer 24. En dat is een tip van Quinten is dat geweest. Dat is dus Jonas Blue, Jack and Jack, Rise. We gonna ride, ride, ride, ride, till we fall.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 An intro is all that I need. Oh, yeah. Y empiezo primero. Tú sabes lo que me refiero. De cero, sabes que estoy para ti. no FaceTime. Cause great minds, they think just the same. Un poco de química y el party prendemos. Olvida la crítica si nos entendemos. ¿Qué tú crees si en tu mente no me vemos? ahorita que necesitas? Sería mucho mejor si participa. Así sigo lejos, no, mejor cerquita. Yo voy a hacerte todo lo que me permita. Y sabes que lo que te pones te queda bien. Te queda bien. Y me mucho mejor que un billete. Sí. Can we get dan die heup los. En dan dans je lekker. Liam Payne, Familiar. J Balvin. Heerlijke plaat. Ik wou dat ik zo los kon gaan, maar nou ja, ik, hoe ik, jou zie losgaan, ik wou dat, het jou was. Eh, ik weet dat het eh, bewonderenswaardig is. Eh, dat, goddelijke lichaam. Ja. Die enorme armen en dan gewoon zo, zo, zo <laughs> zwoel kunnen dansen nog. Je zou bijna zeggen dat de gorilla's zouden kunnen zijn, maar afijn. <laughs> Och, och, och. Ja jongens, we gaan eh, straks eh, om 8 eh, uur, iets over 8 gaan wij naar het nieuws. Gaan we natuurlijk verder, want dan gaan we met de tips gaan we, van start. Yes. En ehm, Quinten die gaat zo nog even een wijziging aanbrengen in zijn tips, heb ik begrepen. Nee, toch, Ga je hem niet, toch niet. Toch niet? je, houdt hem, je houdt hem? Ik hou hem. Oké, nou top. Helemaal goed. Hey, ehm, dat, dat, in ieder geval, dat in ieder geval nog meer. We hebben in ieder geval zo, zo twee tips eh, deze week. Eh, we gaan eh, straks natuurlijk om half negen... komt MC Falafel natuurlijk weer de tent ingeschuiveld. En dan gaat hij hier even de Euro Breakdown... de, de Countdown of the Continent gaat hij even aan, aanprijzen. Yes. Dus even kijken of we hem dit keer wel kunnen zien. Ik denk het niet. Zo snel als die gaat, hè. Zo snel als denk die jij, gaat. Denk je dat we hem gaan zien? Ik denk het niet. Nou, ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik, hoop, ik hoop het altijd ben benieuwd, ik ben benieuwd. Maar eh, ja, ja, ja. Dus ja, ja dat, doe je gewoon eigenlijk vrij, eh, vrij weinig aan. Hey, dus in het eh, tweede uur hebben we eigenlijk nog genoeg te doen. En Quinten, kun jij wel vast een, ja, een tipje van de sluier oplichten wat jouw nummer betreft? kun je daar iets, al iets, iets, iets, iets, kleins over zeggen? Hmm. Nou, het is niet een hele bekende artiest, voor zover ik weet. Maar mhm. hij zit er al wel een tijdje in, in, in de business. Ja, ja, ja. In de game. En eh, nou, ik vind het een heel chill nummer. Ik weet niet of hij het eh, helemaal de top 40 in gaat rammen. Oké. Maar... Eh, ja, je weet het niet, hè? Je, hebt het nu gezien. Drie tips voor jou staan erin. Misschien wordt het vier. Ja, we gaan het meemaken. Dus eh, dat, eh, dat, eh, dat en nog, natuurlijk nog veel meer straks in, het, in het tweede uur. We gaan straks gaan we lekker afsluiten. Ik zie dat wij nog een kleine 35 seconden eigenlijk op de klok hebben staan. Even, even nog doorlullen. Dus we moeten nog <laughs> even, even iets vertellen. Ja, ik, wat heb ik nog interessant? Oh, ik heb straks interessant nieuws over Dreek, jongen. Oh? Ja, dat is echt oh. spannend. Heb jij interessant nieuws over Drake? Jazeker. Verdorie. Ja, dat gaat om het worden. Jij stoute boef. <laughs> Dit en nog, eh, nog veel, meer, meer. Eh, ongein. straks in het eh, tweede uur gaan we jullie natuurlijk weer vergezellen.